Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij protesten in landen gingen de straat op om het aftreden te eisen van president Ortega. Het ging mis toen ze slaags raakten met aanhangers van de president. Er vielen twee doden toen er bij de demonstratie werd geschoten. De zes andere doden zijn familieleden die omkwamen bij een brand... nadat een molotovcocktail hun huis had geraakt. Het is al twee maanden onrustig in Nicaragua. In totaal vielen bij gewelddadige protesten meer dan 170 doden. De Griekse regering van premier Tsipras heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend door de oppositie vanwege het akkoord over de naamswijziging van buurland Macedonië. Na 27 jaar werden de regeringen het eens over de nieuwe naam Republiek Noord-Macedonië. Buiten het parlement protesteerden duizenden Grieken tegen het akkoord. De politie heeft traangas ingezet om te voorkomen dat de demonstranten het parlementsgebouw binnendrongen. In Moskou is een taxi op voetgangers ingereden. Daarbij zijn acht mensen gewond geraakt... onder wie twee Mexicaanse vrouwen die het WK voetbal bezoeken. Volgens de Russische autoriteiten gaat het niet om een aanslag. De Kyrgyzische chauffeur was de macht over het stuur verloren. Op sociale media is op filmpjes van het incident te zien... dat de taxichauffeur in een file staat, plotseling optrekt... en vervolgens een aantal voetgangers schept. De Britse regering heeft voor het eerst in de geschiedenis toestemming gegeven voor de behandeling van een patiënt met cannabisolie. Aanleiding is een fel na de aanhouding van de moeder van een jongen die met, epilepsie. Zij werd gearresteerd na een reis naar Canada... waar ze medicinale cannabisolie had gekocht voor haar 12-jarige zoon. Als hij de olie niet gebruikt, krijgt hij zeer heftige aanvallen.